Jan van der Putten met het NOS-journaal. Beveiligers op Schiphol mogen hun stakingsacties uitbreiden. Dat heeft de rechter bepaald. Ze mogen hun werkonderbrekingen opvoeren tot maximaal 15 minuten en dat vijf keer per dag. Uit onvrede over de stukgelopen cao-onderhandelingen onderbraken beveiligers hun werk de afgelopen tien dagen drie keer per dag voor maximaal tien minuten. Dat was overlegd met Schiphol. Omdat de acties tot nu toe geen resultaat hebben, willen de vakbonden vanaf vanavond de acties uitbreiden. Schiphol spande daartegen een kort geding aan, maar heeft dat nu verloren. Een man die in attractiepark Duinrel in Wassenaar een dodelijk ongeluk veroorzaakte... is veroordeeld tot 2,5 jaar gevangenisstraf. Ook mag hij vier jaar geen auto rijden. De man uit Slowakije woonde tijdelijk in een vakantiehuisje op Duinrel. In februari zat hij met twee vrienden in de auto. Doordat ze hadden gedronken reed de auto het water in. De twee vrienden kwamen om het leven. De Britse anti-islamactivist Tommy Robinson is op borgtocht vrijgelaten. Volgens de rechter zijn er in zijn proces mogelijk fouten gemaakt. Robinson werd eind mei aangehouden nadat hij foto's had gemaakt van Brits-Pakistaanse verdachten in een verkrachtingszaak. Dat wordt in Groot-Brittannië beschouwd als verstoring van de rechtsgang. Tegen de veroordeling van Robinson werd fel protest geleverd. Premier Rutte wil snel in gesprek met veteranen uit de Korea-oorlog. Die willen dat hij zich inspant voor het terughalen van de resten van vijf Nederlandse militairen uit Noord-Korea. Rutte laat weten dat hij heel veel begrip heeft voor die wens. Wel denkt de premier dat het terughalen van de resten niet eenvoudig zal zijn. De vier leden van Pussy Riot, die tijdens de finale van het WK voetbal in, in Rusland zijn opgepakt, zijn weer vrij. De leden van de protestgroep zaten tot maandag in de cel, omdat ze tijdens de WK-finale het veld op waren gerend. Toen ze maandag de gevangenis uitkwamen, werden ze meteen weer opgepakt. Dan nog het weer. Zon en stapelwolken. Aan de kust de meeste zon.